Trudy Vendrich met het NOS-journaal. De zorg er snel dan voorheen. Vorig jaar werd bijna 88 miljard euro uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. Dat is 3,6% meer dan 2009. De jaren daarvoor lag de groei veel hoger. In 2008 zelfs 7%. Er zijn grote verschillen tussen de sectoren. Zo groeiden de uitgaven aan gehandicaptenzorg en de huisartsen nauwelijks. Ook de stijging bij ziekenhuizen en specialisten was beperkt. Dat kwam onder meer omdat de specialistentarieven fors zijn verlaagd. Bovengemiddeld was de groei bij de paramedische zorg doordat verloskundigen meer zijn gaan verdienen en fysiotherapeuten het drukker hadden. De Gasunie heeft jarenlang te hoge tarieven in rekening gebracht bij de energiebedrijven voor het transport van gas. Volgens de Nederlandse mededingingsautoriteit gaat het om zo'n miljard euro. De tarieven van de Gasunie zijn gebaseerd op de waarde van de onderneming en die is te hoog ingeschat, zegt de NMA. De kartelwaakhond onderzoekt nog of en hoe er moet worden terugbetaald, maar de kans bestaat dat de Gasunie de tarieven moet verlagen. Minister Schultz van Verkeer heeft ProRail een boete opgelegd van 300.000 euro. Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de infrastructuur op het spoor wordt daarmee gestraft omdat de informatie aan reizigers bij storingen vorig jaar onder de maat was. Eerder kreeg de NS daarvoor al een boete van 2 miljoen euro. Het geld hoeft nu nog niet te worden terugbetaald. NS en ProRail krijgen de kans verbeteringen door te voeren en als dat lukt worden de boetes kwijtgescholden. De Australische luchtmaarschalk Angus Houston heeft een hoge Nederlandse onderscheiding gekregen. Hij werd commandeur in de orde van Oranje Nassau met de zwaarden. Houston kreeg de onderscheiding uit handen van generaal Van Um in Canberra. De Nederlandse regering wil hem zo bedanken voor zijn inzet in de Afghaanse provincie Uruzgan. Tussen 2006 en 2010 voerde Nederland daar het commando bij de NAVO-missie. Nederland werkt in Uruzgan nauw samen met Australische troepen. Het weer, veel bewolking, later in de ochtend ook zon. Vanmiddag in het oosten kans op een bui. Het wordt 17 graden in het noordwesten en 20 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A5 Hoofddorp Haarlem tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp. En op de A16 Breda-Belgische grens tussen Breda en de Belgische grens.